Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Demissionair minister Karmans twijfelde al kort na zijn ingreep bij chipfabrikant Nexperia... of die maatregel wel voldoende was, blijkt uit een brief in handen van de NOS. Karmans greep in bij het bedrijf omdat hij bang was dat de Chinese directeur het bedrijf zou leegtrekken... en naar China zou verplaatsen. Een dag later was er een rechtszaak van bestuursleden van Nexperia... die de Chinese topman ook weg wilde hebben... Namens Karremans werd een brief naar de rechter gestuurd... waarin stond dat de minister bang was dat zijn bevel zou worden genegeerd. Bij de ontvoering op een katholieke school in Nigeria zijn 215 leerlingen meegenomen, meldt een lokale christelijke organisatie. Ook zijn 12 leraren ontvoerd. Het was al bekend dat er tientallen mensen waren meegenomen, maar een exact aantal was nog niet duidelijk. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen gewapende mannen de school in en namen de leerlingen mee. De kinderen zijn nog altijd spoorloos. De eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de nieuwe burgemeester Mandani van New York is opvallend gemoedelijk verlopen. De twee spraken elkaar in het Witte Huis op verzoek van Mandani. De democraat uit in zijn campagne harde woorden over president Trump. Die had Mandani onder meer een volslagen idioot genoemd. Maar tijdens de ontmoeting ging het vooral over gezamenlijke doelen... zoals betaalbare huisvesting en het terugdringen van de criminaliteit. Een exemplaar van de eerste Superman-strip heeft op een veiling in de VS bijna 8 miljoen euro opgebracht. Een record voor een stripblad. Het exemplaar 1939 was door drie broers uit Californië naar de veiling gebracht. Ze hadden het gevonden in het huis van hun overleden moeder. Het weer. In het noorden en westen kan een winterse bui vallen. Aan zee is het een graad of drie. In het binnenland vriest het een paar graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af.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 We simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Swanson nigga. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. we make them hits and stack them chips. Who's this? It's Dion, I bet you won't forget my name. I probably, maybe eyes the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, can't wear my shoes. Cherise, brand you, Me and my crew. Don't try a flow if your tongue don't grow. You lose control. We're just way too cold. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Hey yo, this is Jay Rock, uh-huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice, and now it's only more money and it's more madness. Stock up on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? is the NADI. You didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser, player, and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. Who's this? This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow off.